บุ๊กทูห้าสิบห้า 55. การทำงาน werken Werken. คุณทำอาชีพอะไรคะ wat voor werk doet u Wat voor werk doet u? สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ we zullen gauw ons pensioen ontvangen Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. แต่ภาษีสูงมาก maar de belastingen zijn hoog Maar de belastingen zijn hoog. และค่าประกันสุขภาพก็สูง en de ziektekostenverzekering is duur En de ziektekostenverzekering is duur. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต wat wil je worden Wat wil je worden? หนูอยากเป็นวิศวกร ik wil graag ingenieur worden Ik wil graag ingenieur worden. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ik wil naar de universiteit gaan Ik wil naar de universiteit. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด ik ben stagiaire Ik ben stagiaire. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก ik verdien niet veel Ik verdien niet veel. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ ik loop stage in het buitenland Ik loop stage in het buitenland. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. ดิฉันกำลังมองหางาน Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด